twee agenten bij je autootje te venten met een bonnetje voor verkeerd parkeren. Neem die jongens dan eens mee naar een donkerbruin café en vraag wat kan ik nu eens schenken voor de heren. En geef ze ook wat mee voor het bureau, want ook agenten houden van een goede show. s'avonds laat naar binnen, maar kan dat alleen met klimmen omdat jij de sleutel bent vergeten. En je maakt de goede smak omdat de regenpijp nog brak, dan heeft het jou die avond niet zo meegezeten. Maar als je binnen bent, begint toch weer de lol, want je bar zit de vol. de lotto naar je lacht, omdat alleen jij net die dag alle cijfertjes precies zo hebt geraaien. Maar als je even later in je zak het formuliertje vindt dat je vergeten bent te sturen, nou dan ga je wel even heel goed door de grond. Maar niet te lang, want dat is ongezond.